Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De universiteiten en hogeschool in Amsterdam komen vandaag samen om te praten over het geld... dat ze elk jaar op de rekening van studentenvereniging Langs storten. Een dispuut van die club heeft zich tijdens een ontgroeningsreisje flink misdragen... en nieuwe leden allerlei opdrachten laten doen, zegt de voorzitter van de vereniging. Ja, de eerstejaars die eh, werden naar naartoe gestuurd om eh, walgelijke en mensonterende opdrachten uit te voeren. Zij hebben een brief meegekregen eh, van hun dispuut, eh, Ares. En eh, die opdrachten, die, ja, ze werden in ieder geval verzet tot het uitvoeren van die opdrachten. En een voorbeeld daarvan is naaien en emmer in een steeg. En daarmee wordt bedoeld seks hebben met een vrouw in een steeg. Het dispuut is geschorst. Vandaag praten de unies en hogeschool met elkaar over hoe dit gedrag moet worden aangepakt. In Arnhem is een groep mensen aan het wandelen om aandacht te vragen voor zelfdoding. Dat doen ze omdat één op de drie jongeren onder de 30 die is overleden... zelf een einde heeft gemaakt aan hun leven. Deze man loopt ook mee met de wandeling. Zijn vrouw pleegde zelfdoding. We staan hier om uh, suïcide en suïcidale gedachten bespreekbaar te maken. Maar wat als iemand eh, dat niet bespreekbaar maakt. Dus als je, zelfs als je dat eh, niet met je naasten, niet met de hulpverleners... Ehm, als jij niet uitspreekt dat je eh, misschien wel zulke gedachten hebt... dan, dan is, is er ook weinig greep om, om iemand te helpen. En ik denk dat is bij, bij ons ook gebeurd. Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt en kan anoniem bij 113. Van alle minderjarige verdachten van een misdrijf was vorig jaar meer dan een kwart een meisje. Hun aandeel was niet eerder zo groot in de criminaliteit onder jongeren van tussen de 12 en 18 jaar. Meisjes werden vooral verdacht van winkeldiefstal. Jongens werden vooral gepakt voor inbraak, dingen vernielen en geweld. Een stedentripje naar Athene. Dan moet je een tijdslot reserveren als je de Acropolis wilt bekijken. Er komen elke dag zoveel toeristen naar het oude monument dat het beschadigd raakt. Griekenland wil daarom per dag maximaal 20.000 mensen toelaten... en die ook beter over de dag verspreiden. Daarom gaan ze de komende maanden kijken of het werkt met de tijdslots. En het weer nog. Eerst wat nevel en mist. Daarna wordt het een warme dag met behoorlijk wat zon. Het wordt 24 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de wegen in de regio. De ochtendspits is weer helemaal terug van weg geweest. Wat opvalt is file op de A2 Amsterdam-Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum een kwartier extra reistijd. Verder nog op de A4 file vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep 20 minuten extra reistijd.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 hoofdletter Z life. ZFM Zandvoort.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 No sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Ah. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Ah. Como si no sintiera nada, ahora me miras tan diferente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 到沿海。 la mañana. words without speaking. Now I'm gonna make you mine. makes me sentimientos y yo te quiero. Te doy la noche, toda la noche. Ay,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 While I know she must be kind.